Eh, Peggy Lee uit 1934 met Winter Wonderland. Zoals jullie gewend zijn, is het even anders. Het is natuurlijk kerst. Ja. Hey, hoe was jouw kerstavond? Het was gezellig, leuk. Ik voel me nog steeds een beetje brak. Nou, valt mee, dat ja? valt mee. oké. Dus ik heb wat meer tot mij genomen dan jij dus waarschijnlijk. hey, we gaan er een lekkere twee uur van maken, Barry. We hebben veel uh, muziek klaarstaan. jij hebt een hele lijst voor je. Ja, en ik heb ook hier een hele lijst eh, klaarstaan. Dus dat we, eh, wordt twee uur lang swingen. Dat lijkt me wel. Uh, nou, zoals jullie gewend zijn van mij, heb ik natuurlijk ook bij de kerstnummers een datum ervoor geplakt. Dus ik, we gaan kijken hoe we dat gaan doen, Barry. Gaan we bettelen? Gaan we om en om? nee, hoor, we gaan lekker muziek draaien. Zo is het. Frank Sinatra heb je klaarstaan. Jazeker. En dat is uit 1950 met Let It Snow. the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.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 Doesn't care if it's ten below, you're sitting by the fire snow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is mm, delightful.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 Dat was, <laughs> dat was even niet gewend. Nee, maar het heeft ook wel wat, want daardoor heb je natuurlijk wel elke keer verschillende muziekjes, Barry. Nou ja, er staan er zeven gepland in de aankomende 20 minuten. Dus. <laughs> Hatse flats. Gaan we ook gewoon verder met ja, de rock en roller. nee, ja, de rock en roller toch? Elvis. Elvis, ja. Ja, natuurlijk. Mijn held. I'll, blue. Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. baby blue. be so very lonely. 70 muts. Met Lonely This Christmas. Ja. Nou, dat zijn wij gelukkig niet. Nou, hè? Nee, volle bak <laughs> ook. Uh, eh, en wij, onze dish wordt een beetje eh, ja, uitgesteld. Wij kunnen pas rond een uur of half negen aanschuiven. Ja, nou, geeft dan niet. Nee hoor, we hebben hier genoeg lekkere hapjes eh, staan. Dus dat komt helemaal goed, Barry. Wat hebben we nog allemaal klaarstaan? Nou, volgens mij Stevie Wonder uit 1967, One Little Christmas Tree. Lijkt Leuk. jou dat wat? Weet ik niet, One Little Christmas. Ik heb zelf een eh, klein boompje inderdaad thuis staan. Maar... Oké, en wat is klein, uh, Barry? Ja, 50 centimeter. Een beetje wat hier in de studio ook staat. Eh. Oké, nou schattig. Maar wel meer toch kerstversiering en zo. Ik maar ballen en een piek. En, Ah, gelukkig. Nee, niet eens een piek. zit niet eens een piek in. <laughs> Hoe kan dat nou? Ja, je, hebt wel een piek nodig in de kerstboom. Nee, ja, een ster. Oh, dan heb je die niet? Nee. Oh, geen ook geen ster? Nee, niks. Potverdrie zeg je. Waar komt het eigenlijk vandaan, die ster in je boom? Ik denk dat dat eh, de staat voor de grote sterren. Die, eh, is dat, welke ster is dat die, onze Jezus... Eh, nee, die drie wijzen. Ja, die drie wijzen. Naar Jezus toe gingen. Het kwamen ze ook weer met bier ook. Ja. Met dillen. Ja, ook. <laughs> en met allerlei goud en zilver. Hè? Ja. ja. ja. nee, toen nog wel. Toen nog wel, nu niet meer. hey, Stevie Wonder dus. We gaan lekker even luisteren. Stevie Wonder. One Little Christmas Tree. Zonder piek. One little Christmas tree was standing alone, waiting for someone to come by. One little Christmas tree that never had grown cried as he looked up to the sky. Oh, please, Mr. Father Tree, the tallest of all. I'm so afraid and so alone. Could one little Christmas tree, so tiny and small, light up someone's home? Cause one little Christmas tree can light up a home. So one little child can find a toy one little Christmas tree can light up a home, so one little heart can find some joy. One little angel who was riding a star cried as she looked down at the tree. Oh, please, Mr. Father Tree, wherever you are, may I give him the star you gave to me. Then in the heavens came a voice from afar, a voice that was heard throughout the world. Go down, little angel girl, and give him your star. Tonight he'll light the world. Cause one little Christmas tree can light up the world. So those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light up the world so those who are lost may find their way. One little Christmas tree can light up the world so all men may see on Christmas Day. One little Christmas tree can light. toch? Eh, Lonely, Lonely This Christmas. Lonely This Christmas. Nou, nog een keer dan. Nee, toch? Nee, toch? Nee. <laughs> de, nee, nee, nee, nee, dat, nee, die hebben al gehad. Nee, eh. gehad. Want dit was dus dat 1972. Ja, John Lennon. Imagine. En eh, ja, wat een held. Oh, lekker. <laughs> het, echt heerlijk. Oh, een uh, chocoladebonnetje erbij. Ja, we zijn nog een beetje, een beetje in de... In de van de rel lijkt wel, Barry. Ja, er is geen sneeuw. Is dat het? Dat zal het zijn. Oh, oké. <laughs> Dus. Dus. <laughs> nou, dat krijg je hè, met eh, deze kerstdagen. De bezinning. Ja, bezinning. Imagine. Imagine. En dan eh, gaat er niet zo heel veel eh, door, het, door onze hoofden heen. Een beetje ruis en een beetje kerstliedjes alleen maar. Ja. Maar dat geeft niet. We hebben natuurlijk fantastische, heerlijke muziek nog klaarstaan. En nog dik anderhalf uur te gaan, Barry. Zo is het. Bonnie M. Ja, nou, wie kent hem niet? <laughs> Wie kent, ja. Nee, wie <laughs> kent Bonnie M nou niet? Wat, een, ja, wat een diep. 1978 eh, eh, alweer, eh, Barry. We maken sprongetjes. Ja, ik heb straks wat uit de jaren 90. Alexander O'Neill, Band-Aid. Oh, lekker. ja, Backstreet Boys, we ook nog. Ah joh, oh, dat vindt Chris. Speciaal voor Chris. Speciaal nou. voor Chris. we ah, straks draaien? Ja, te gek. En ehm, ja, Barbara Streisand kwam ik ook tegen. Maar ik denk niet dat ik dat mensen thuis aandoe. Nou, waarom niet? Ik, uh, ik heb daar geen bezwaar tegen. Ik mm. eh, hou wel van uh, Barbara. Nou, we doen uh, de Jackson 5 wel. Ook leuk. Ook leuk. Helemaal goed. Dat allemaal straks, maar eerst dus Bonnie M. Swingen op Bonnie M. child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. it right. 82 hè, zei jij? Ja, correct eh, Barry. Ja, dat swingt wel hè, Gladys Night en de Pips. Ik denk, dat eh, die draaien we gewoon achter Bonnie M. Eh. Ja dat, dat, ja, dat klopt wel ja. Dacht ik ook. Ja, ik, ik vind het helemaal lekker gaan Barry. Ja, nee, het begint, het is wel pikdonker, dus ja, hè, de lampjes aan. En gezellig hier. En, en wat een kransen aan licht trouwens, Barry. Als ik zo om me heen kijk. Het is hier echt wel een kerstal Als je hier voor het raam staat, ik zie af en toe mensen echt naar binnen kijken en eh, wij druk zwaaien. Die zijn natuurlijk allemaal eh, onderweg naar een eh, kerstdiner. Ja, dat denk ik ook. Het zal wel druk zijn in de stad ook. Ehm, ja, waar ga jij heen? Laat het weten op die babbelbox. Wat ga je doen? Wat ga je doen met En wat ga je eten? Ga je iets bijzonders eten of ga je gewoon aan de spruitjes? Want dat kan ook. Dat kan ook inderdaad, hutspot. Ja, nou ik, ik ga niet aan de spruitjes vanavond, Barry.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 Even wachten nog. Even was wachten. het met David Bowie? Ja, dat was met David Bowie. Oh, ik heb David helemaal niet gehoord. Het staat erbij dat het er met hem was. Ik heb even niet zitten luisteren. Ik was bezig met de muziek aan het zoeken. Je was druk, ja. En ik eh, zat <laughs> mijn mond vol te stoppen met kerstkransjes. Zo is het. <laughs> Want die moet ook op natuurlijk, hè. Anders dan eh, is dat zonde. Dus eh, iemand moet ze opeten, dat doe ik dus. Maar dit was natuurlijk wat jij zegt. Queen Thank you God, thank God it's Christmas. Eh, samen dus met David eh, Bowie. Als hij erbij zat. Als hij erbij zat. Geeft ook niet. Nee, maakt ook niet uit. Eh, ja, nee, ik heb een paar klaarstaan. Die staan niet op jouw lijstje nog, maar dat komt er zeker bij te staan. Uh, Alexander O'Neill met Chestnuts are roasting on an open fire. Lekker hoor. Ja, en ja, Jackson 5 daarna. Goed. Sluit ook wel aan. En dan natuurlijk het veel, ja, wat Chris toch echt wel een beetje op zit te wachten.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 sindsdien staat hij al te dansen op dit nummer. Volgens mij wel. Swingen al in zijn box. Ik zie het hem al helemaal doen. vingertjes in de lucht. Twee... Ik denk het ook. We hebben nog maar een paar minuten en dan zit het eerste uur er alweer op. Dat gaat rap, Barry. Ja, ja, ja dat, nou, we hebben aardig wat nummers gedraaid. een paar op te noemen. Peggy Lee, Frank Sinatra, Elvis Presley, Mutt, Stevie Wonder. Eh, Beach Boys, Adam Faith, Peggy Lee. En Frank Sinatra, die kan natuurlijk ook niet ontbreken. Als dat is wel ultieme kerst, vind ik. Nou, dan gaan we er nog eh, even twee er doorheen gooien. En dan staan we straks weer terug in de tweede uur. Tot straks, aan de andere kant dus. Nog veel meer kerstmuziek.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 to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. That's if the fates allow. Why don't you hang a shining star upon the highest bough? Christmas rushes through, but I still have one wish to make a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I my dreams. I'm Christmasing with you. Holidays are joyful. There's always something new. But every day is a holiday when I'm near to you. on my tree. I wish you could see.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 Radio 501. Radio Jouw radio. Ho, ho, ho. Engelen. Kerstbal. Piet. kerstomaat, Kerstboom. Kerstster. Kerstborrel. Kerstmarkt. Kerstmuziek. Kerstavond. Kerststukje. Kerstroos. Kerstdinner. Kerstavond. Kerstdag. Kerstgeschenk. Kerstroos. Kerstmis op jouw radio 50. één. Oh, this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just begun. And so this shades of doubt. Give me one more chance to dream again. child again, thinking the world was mine. I wanna see Christmas, Christmas through your eyes. I see the rain, you see the rainbow.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 En Ariadne. Ja, juist hem. Hey, heb jij nog zin in een, eh, een ham eh, gerold met asperges? Eh? Nee, nee, nee. Ik, Ga, ik ga voor een inderdaad gevuld bonbonnetje weer. Oké, nou ze staan er dus. ja. Ik begin al, nou weet je, al vol te zitten. Ik moet wel stoppen, want anders dan, Gaat de rollade niet Gaat... <laughs> nee. Klinkt ook wel heel lekker. Ehm, ja, nee, Gloria Estefan hoorde je net. Uh, zo zijn er heel veel artiesten hè, die dan gewoon toch even bijsnabbelen tijdens deze dure maand. Zo, eh, ja, Carpenters hoorde je net. Ehm, doorgaans artiesten die gewoon hele andere muziek maken en die dan toch een kerstnummer maken. Ja, het eh, schijnt zo dat Paul McCartney behoorlijk wat verdient. gewoon zonder niet eens meer een nieuw nummer te maken, maar alleen dat het nummer gedraaid wordt. Ik geloof het. Ja. Ik geloof iets van een, miljoen per uh, eh, decembermaand. Uh. Eh. Potverdorie. Wat hij gewoon verdient met het, met, zijn, ene nummer. Met het ene nummer. Met dat ene nummer. ja, hij heeft een goed nummer geschreven. Ja, nou, dat is ook zo. En ik heb er hier ook nog één klaarstaan. Of hij leuk is, dat eh, durf ik niet te zeggen. Ik, volgens mij ken ik hem niet. Santa Baby. Santa Baby. Maar dat van Madonna. Ah, oké. Santa baby. Slip a stable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, biddle, Santa, honey. I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year since a baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie. There's one thing I really do need the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with the duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. Believe in me, but oh, oh Santa baby. Forgot to mention one little thing a ring. I don't mean on the phone, Santa baby. And hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Little me, I have a lonely life. I'm the star upon your tree that makes your Christmas bright. Twinkle, twinkle, little me. just so I could come and be with you on Christmas Day. Eh, twinkle Twinkle Little Me. Ja, prachtig. Diana Ross. Ik eh, herken de stem al. Ik denk, hey. Dat is een bekende. Twinkle Twinkle. Ja. Hey, het is alweer uh, kwart over zeven. Het gaat echt heel hard richting het oud en nieuw. maar gelukkig nog één kerstdag te gaan morgen. Dus ja, dat, gelukkig nog één dagje vrij. Ik weet niet hoe het... Heerlijk, hè? Ja, derde kerstdag is bij sommigen ook nog. Nee, dat is aan mij niet besteed. Ik kan gewoon weer gaan werken. Ah. Maar dan, hè, dan is het dan eindelijk zover. Het weekend. Maar zaterdag moet ik dan ook werken. Dus... Oh, dat is weer minder, Barry. Hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, goed, er moeten wel uh, eh, brood op de plank komen. Ja, nee, dat, is ook waar. Of uh, rollade, of, of kalkoen. Ja, of spruitjes. Ja, daar had eh, Armin heeft daar nog wat leuks over, juist, denk ik.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 zo voelt het wel, hè? Voelt het alsof het kerst is? Nou, zeker wel hier op de radio. zeg ik het zelf, toch? Ja, heerlijk. zeg ik. ik ben druk met al die hapjes. Uh, oh, ja, ik kan er niet vanaf blijven, eh, Barry. Nee, eh, ga je gang. Ja, dus ik, <laughs> ik moest even mijn mond leeg eten weer even. Je was sneller dan ik dacht, nou, Barry. Dat geeft niet. Nee, oké, gelukkig. Ja, nou, wat een heerlijke kerstplaten en er zoveel. Ja, nee, we hebben er al 22 gehad. Dat wou ik, ik zeggen, ja. En dan eh, na ons natuurlijk ook. Eh, we gaan natuurlijk gewoon de hele avond door. Ja, wat eh, hebben we na ons eigenlijk? het spoorboekje. Je hebt, eventjes, je hebt kunnen luisteren hier voor ons naar Lucien Greefkes met zijn volle stal. Nou, en die was vol hoor. <laughs> ja. daarvoor had je Rogier van Diesveld. En daarvoor Adriaan Pomp. Ja, gezellig. maar er komt nog veel meer. Want straks hierna heb je Dex, and Drums en Rockin' Trees. Dus dat is een speciale kerstuitzending. Ja, Dave van, en eh, Patrick. Dave en eh, Patrick, inderdaad. Ja, gezellig. Die draaien van 8 tot 10. En dan hebben we van 10 tot 12 hebben we Gio met zijn geluid, of nee, kerst uit de bunker. Ah, vet. <laughs> dus ik ben heel benieuwd naar de, de hip-hop. Eh, de hip-hop kerst. kerst. Ja, te gek. Ik denk dat dat wel iets met stevige drums is. <laughs> Of ik, zo. Ja, denk het wel. En morgen zijn we er natuurlijk ook. Eh, vanaf 11 uur kun je luisteren. Dan starten we gewoon, eh, gewoon lekker met de kerstmuziek. Gewoon even non-stop. Heerlijk. Eh, dan Matthijs van der Meer met zijn Meer Kerst. En hoe laat begint hij? Dat is 12 uur. 12, uur, mooie tijd. Dus gewoon een uurtje opstarten, ja, een beetje wakker bij, Tijdens de brunch lekker luisteren naar Matthijs. Ja, en dan Johnny van Horen. Ah, ook altijd leuk. ja, heerlijk. Mark Schrander hebben we dan van 4 tot 6. Oké. Okay. even kijken, de Chris en Christmas Show. Dat is dan van eh, eh, oh ja, onze tijd, hè, van 6 eh, tot 8. Ja. daarna niemand minder dan Arwin Tamminga Christmas Rocks. On the Rocks, Christmas Rocks. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, ja, ja. creativiteit ontbreekt een beetje. <laughs> Wij hebben helemaal geen titel voor de show trouwens. Dus nee, maakt, ook niet Rastabari en Ariadne. Ja. Going Christmas. Uitroepteken. Juist. Ja. En dan sluiten we af met een hele stevige alternative met Jos van Tol. x Ah, vet. Nou ja, ik weet, eh, vanavond sowieso ga ik ook luisteren natuurlijk. En eh, morgen ook. Eh, dat wordt een heerlijk dagje kerst. Ja, dus geen uh, gesodemieter met dvd'tjes en dat soort dingen. Gewoon lekker Radio 501 aanzetten. Had jij nou nog een verzoekje of iets? Wat, staat er nog in jouw lijstje iets wat we kunnen draaien? Nou, als je hem hebt. Het, hij is aangevraagd. Ja. En dan heb ik het van... Ja, flap, flappy. Van Joep van het Hek oh. hebben we die. Ik zal eens kijken. Ik dacht het wel, maar daar moet ik even naar opzoeken. Eh. Doe dat even. Gaan we eerst even naar de, nog zo'n bekende weer, Christina Aguilera. Met eh, The Christmas Song. Lekker, kom maar op.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 Eh, wat, een klein nummer. Zes octaven in één woord. Uh, wat verdorie. The Christmas Song. The Christmas Song. Merry Van Mrs. Aguilera. Nou, we gaan uh, eh, gauw door naar het verzoekje wat we net binnenkregen. Ja, leuk. Stephanie, deze is voor jou.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 Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeet kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smart. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks heen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied. Een lied zo vol met smaak. Nou, met als klap op de vuurpijl. Oh. De uithaal van André Hazes en Job Mazen. Nou, hé, dat hoort er toch Wel zielig, ik voel me als een kerstboom zonder piek. Heb je het ook over gehad, eh, inderdaad <laughs> net. ja. Oh, God. kan niet ontbreken natuurlijk in het rijtje. Eenzame kerst en natuurlijk ook Flappy. Speciaal voor ah, Stephanie. Joep van het Hek. Eh, ja, we hebben natuurlijk eh, nog wel wat meer nummers klaarstaan. Eén e-, zo'n schreeuwende... Ja, we hebben net eh, Christina Aguilera. Aguilera, Aguilera, ja. uh, nu heb ik er nog zo eentje. Ook, ook uit de tijd dat... wat is het? Ja, begin 2000 geloof ik. Het is afkomstig van een album uit...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 TL, van TLC. Ja, wordt het ook alweer? On the Water of zo? De, volgens mij wel zoiets, Ja, ja. Ehm, ja, we zitten er al bijna op, maar we zijn toch nog een beetje aan het springen. En ik heb zoiets van, laten we nog gewoon eventjes doorgaan. Dr. Otzi en jij heeft ook een kerstnummertje. We gaan we lekker tegen mee springen gewoon eventjes. Heerlijk. It's time for love and happiness. Teacher Santa Claus is in the house. Forget about the obvious dress. Friends and family, that's what it's about. Toch? Heerlijk. Ik sta hier, eh, zoals onze Christels zeggen, lekker te hupsen, eh, Barry. <laughs> Ja, en dat is ook wel goed, hè? Want we moeten bewegen rond deze kerstdagen. Want wat eten we wat weg, zeg. Nou, zo. nou, nou, nou. nou. Wat verdikken. Het begon gisteravond natuurlijk al. Kerstavond ja. is bij ons ook heel traditioneel. Dus er wordt veel gegeten en eh, een lekker borreltje gedronken. En zo hoort het. En zo hoort het inderdaad. Juist. En bij ons kan je eraf springen. Nou, nou zo is het. Eh, we hebben nog maar een paar nummertjes. Eentje, it is deze. Steps and Merry Christmas everybody. Dat wensen wij ook namens het hele Radio 5 alleen team. Jazeker. En... Uh, nog één keer springen en dan gaan we eruit met het allerbeste nummer. tijd dan toch, hè? Eh, ja, joh. Zo moet... gaat dat, hè? Having fun. Dan eh, vliegt de tijd om, Barry. We moeten ermee stoppen. Nog één nummer dan, zoals ik al net zei, het beste nummer. Al zeg ik het zelf. Nou, je... voordat we het gaan zeggen, wil ik iedereen een fantastische kerst eh, toewensen. wees lief voor elkaar. Wees zuinig op elkaar. En... Blijf luisteren naar de resterende uitzending van Radio 501. Juist, Barry. Dank voor het luisteren. Tot volgende keer. En welk nummer ga je draaien? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar dan. Het beste kerstnummer wat ah. jij vindt.